Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Na 12 uur onderhandelen onder leiding van de Europese Unie... zijn de leiders van Servië en Kosovo het op een aantal punten eens geworden... over een plan om hun relatie te normaliseren. Kosovo verklaarde zich 15 jaar geleden onafhankelijk van Servië... maar Servië ziet het als eigen provincie. En de afgelopen maanden liep de spanning tussen de landen op... Servië en Kosovo willen op termijn allebei lid worden van de Europese Unie... maar die stelt als voorwaarde dat de landen eerst hun banden verbeteren. daar werd gisteren over gepraat in Noord-Macedonië. In Parijs is voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd naar 64 jaar. Dat liep net als de afgelopen dagen uit op confrontaties met de politie. Demonstranten riepen om het aftreden van president Macron... die de beide pensioenhervormingen het parlement buitenspel zette. Ook in steden als Nantes en Marseille gingen mensen de straat op. Volgende week staan er in Frankrijk stakingen gepland. De Zwitserse regering werkt aan noodmaatregelen... die een snelle overname van de bank Credit Suisse mogelijk moeten maken. Dat meldt de Financial Times. Credit Suisse zit in grote financiële problemen... en de bank UBS, ook uit Zwitserland... staat volgens bronnen van internationale media onder grote druk van de regering... om Credit Suisse over te nemen. De bank kwam in de problemen door het omvallen van een aantal Amerikaanse banken. Afgelopen week kreeg Credit Suisse een lening van ruim 50 miljard euro van de Zwitserse Centrale Bank om overeind te blijven. Langs de Maas in Limburg en België is vandaag 200.000 kilo afval geraapt. Zo'n 10.000 mensen deden op ruim 200 plekken mee aan een opruimactie langs de rivier. Op andere plekken in het land gingen nog eens tienduizenden mensen naar buiten om afval te rapen. Het weer, er trekken buien over het land met lokaal kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 8. Komende dag overwegend droog met geregeld zon.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 Even the prodigal at the end of the rainbow. I'm the world's greatest. And fame was right there. I'm that little bit of love. Oh yeah. My back's against the room. Locked doors. Now I can just walk. I'm the world's greatest.